Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaan James B. moet 2,5 jaar de cel in... voor het ontvoeren en misbruiken van een meisje van 12 in Rotterdam. Vorig jaar werd voor haar een Amber Alert verstuurd. Daarna werd ze samen met de man van 50 in een hotel in Rotterdam gevonden door de politie. De twee kwamen in contact via de chat van een online game. De straf van 2,5 jaar valt relatief laag uit omdat de man terminaal ziek is. De man die gisteren werd aangehouden na de brand in een parkeergarage in Alkmaar... wordt verdacht van brandstichting. Volgens de politie worden andere scenario's wel onderzocht... maar is het aannemelijk dat de brand is aangestoken. Volgens NA Nieuws is de verdachte een man van 61 uit Alkmaar. Hij zit vast. Bij de brand raakten 160 auto's beschadigd. Er vielen geen gewonden. De politie heeft de afgelopen tijd meer dan 100 verdachten opgepakt in Nederland... na het onderscheppen van hun geheime chatverkeer... Meer dan 20 miljoen berichten die criminelen elkaar stuurden... zijn in handen van de politie, die deels live kon meelezen. Dat hebben Nederlandse en de Franse opsporingsdiensten bekendgemaakt. Ze spreken van een aardschok voor de georganiseerde misdaad. Door live mee te lezen zijn tientallen liquidaties, ontvoeringen en schietpartijen voorkomen, zegt de politie. De Britse overheid doet te weinig om muzikanten te helpen om de coronacrisis door te komen. Dat schrijven Britse popsterren als Eric Clapton, Paul McCartney, Liam Gallagher en Ed Sheeran in een brief aan de minister van Cultuur. Ze roepen hem op op de Britse popmuziek te redden, omdat de muziek- en festivalsector hard wordt geraakt door de coronacrisis. De sterren benadrukken dat de sector goed is voor 210.000 banen in Groot-Brittannië... en jaarlijks 5 miljard euro oplevert voor de Britse economie. Het weer, vooral in het noorden vallen pittige buien, lokaal met onweer en hagel. In het zuiden is het veel, veel minder buiig en schijnt nu en dan de zon.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you let it Come on, girl. Hey! ZFM Zandvoort.